Mark Hokker met het NOS-journaal. Voor de kust van Zandvoort zijn elf opvarenden van een Deens zeiljacht gered door de kustwacht. Ze belden 112 toen het 24 meter lange schip zonk. De kustwacht wist in eerste instantie niet waar ze moest zoeken... omdat de opvarenden niet verder kwamen dan ergens bij Amsterdam. Uiteindelijk werd het schip gelokaliseerd door een vliegtuig dat overvloog. De kustwacht trof de elf opvarenden aan in een reddingsvlot. Ze maken het naar omstandigheden goed en worden onderzocht door een arts. Onderwijsbond AOB is niet te spreken over de plannen van het kabinet om het lerarentekort terug te dringen. De onderwijsministers Slop en Van Engelshoven willen onder meer werkloze leraren weer voor de klas krijgen, parttimers aanmoedigen om meer uren te gaan werken en iets doen aan het ziekteverzuim. Volgens de vakbond zullen leerkrachten niet terugkeren als leraren niet eerst meer gaan verdienen. Paus Franciscus heeft zich in Ierland nog eens krachtig uitgesproken over het misbruik van kinderen door priesters en andere functionarissen in de katholieke kerk. De paus noemt het terecht dat de Ieren boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op wat hij noemt de weerzinwekkende misdaden. Een seksclub in Hengelo moet dicht omdat bij een controle bleek dat er een meisje van 12 aan het werk was. Het meisje komt uit Tsjechië en was met haar moeder in de club. Ze zei tegen de zedenpolitie dat ze vertaalwerk deed en afspraken maakte. Max Verstappen start morgen als zevende aan de Grand Prix van België. In de laatste kwalificatieronde van de Formule 1 begon het te regenen... en stond Verstappen nog een tijd tweede. Nadat hij de pit in was gereden, werd de baan droger... en wisten Ocon en Perez van het team Force India voor een stunt te zorgen... door op plek 3 en 4 te eindigen. De Brit Hamilton start morgen vanaf pole position voor de Duitser Vettel. Het weer, de buien trekken weg en het wordt vanavond geleidelijk overal droog.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 En let's go hier bij ZFM Entertainment voor You, tweede uur. Ik zou zeggen welkom en als u heeft gegeten dat u wel mogen bekomen. En anders, ja, gewoon eet smakelijk. Welkom van all-time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur Entertainment for You met Fred Heij. En zo is dat. We gaan verder met Mike en Colin en Je spookt door mijn hoofd. De kus na eindeloos praten, want ik denk door mijn hoofd. Jij bent wow, wow, wow, wat een chick, ik denk. en Colin. En eh, ja, het spookt door mijn hoofd. Zo is het. En eh, we gaan lekker verder met uh, Ulrich. Hein, nee, nee, Ulrich. Ja, zo is het. Hallo, hallo. U luistert naar de radio. ZFM Entertainment voor jou. Dat allemaal tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Heij. Ik zou zeggen, goedenavond. En dat allemaal op die 106.9, 104.5 op de kabel. DAB plus 5C. Emma. ich verzweifle, kommst daraus, glaub an dich. Steh wieder auf. Immer wieder aufgewacht, dem Leben ins Gesicht gelacht, in allen Tälern. Durch was dan, René Ulrich Hallo. Dit is een lekkere gouden oude jaren 70. Spooky en Sue. A Swing All Star. En dat allemaal van Spooky en Sue. We gaan eventjes uh, ja, iets moderner draaien. En uh, ja, dat is Pitbull. En Christina Aguilera. En Feel This Moment. Ask for money and get advice. Ask for advice. Get money twice.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 Ja, normaal ben ik nooit zo goed met verhaaltjes vertellen. Maar goed, eh, bij deze eh, ja, doe ik dat toch een, eh, een keer eigenlijk zo tussendoor. ja, het gaat over Anne. Anne is 16 jaar en ja, ze was heel verliefd op Antonio. Antonio is een jongen van 17. En ja, Antonio die zag Anne niet staan en daar werd Anne wel heel verdrietig van... En eh, ja, ondanks dat ze zoveel moeite deed, schreef ze een lieve, liefdesbrieven. En, en, en ja, Antonio deed, eh, deed Anne gewoon eigenlijk een beetje uitlachen. En met die brieven, eh, ja, daardoor, werd ze heel boos eigenlijk. En ze liep weg van huis en ze ging niet meer naar school. En ja, ze had een brief naar Antonio gestuurd als laatste. En, en, en ja, daar stond in, ik blijf, ik blijf je graag zien tot de dood ons scheiden mag... En ja, heel jaar heeft niemand iets eh, van, van Anne gehoord. En tot, eh, tot de dag wanneer, eh, deze wanneer Antonio voor, ja, hij weer voor het eerst had gezien... Antonio kwam terug van een feestje onderweg eigenlijk naar huis... en ineens zag hij Anne staan. En ja, zij had een, een scherp voorwerp in haar hand. En ja, Antonio die liep eigenlijk naar haar toe en pakte het af. En riep ja, of ze wel niet goed lekker geworden was. En ja, je vindt wel iemand anders, zei hij. En dat, eh, dat, eh, ja, dat, dat pikte ze niet. En ze wilde eigenlijk eh, de hand aan zichzelf leggen. En ja, dan Antonio zegt, nee, dat doen we niet. Want dan ben ik schuldig. En ja, Anne zei, ik blijf altijd van je houden. Tot, de, tot de dood ons scheiden mag. En ja, en toen gebeurde het ontwerkelijke. Ja, de rest mag je zelf invullen. Maar ja het moraal van dit verhaal. Ach, James Blunt, goodbye my lover. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? let the judges frown Cause I saw the end before we'd begun Yes, I saw you were blind And I knew I had won So I took what's mine by eternal right Took your soul out into the night It may be over, but it won't stop there I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, you changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when My heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye you have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover, goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. I'm a dreamer, and when I wake, you can't break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. asleep And I will bear my soul in time When I'm kneeling at your feet Goodbye my lover Goodbye my friend You have been the one You have been the one for me You have been the one for me. en Goodbye My Lover. En zo direct gaan we contact opnemen met uh, Sjoerd eh, Mertens. En eh, ja, over zijn laatste single. nieuwe, laatste nieuwe single. We gaan nu eerst naar Jeffrey Hezen en Liefde voor altijd. Mijn liefdespad duurde eigenlijk best wel lang. ongelooflijk lief en mooi. geweest. Je draait je om en kijkt me aan. In mijn ogen zit de leegte die je leest. Zullen wij nog verder gaan? Onze liefde kregen wij toch niet voor niets. Dat zie ik nu wel in maar om te strijden en te vechten iedere keer. Nee, dat heeft geen enkele zin. Ga maar de gun jou een ander leven. Kan ik je zo maar laten gaan? Ik hou nog steeds van tussen ons toch misgegaan. Zo vaak sta ik even stil. Als je me kust, laat ik jou dan in die waan. Dat ik gewoon nog verder wil. We weten allebei dat het niet lang zal het nog pijn doen als je mij dan zeggen zou Steenwijk. En ga maar door. Ja, en we proberen Sjoerd te bereiken. Maar ja, eh, ja, we horen elkaar wel. Of nee, ja, we krijgen wel verbinding met elkaar. Maar ja, de telefoons, eh, onze stemmen bereiken elkaar niet in ieder geval. We gaan eventjes eh, verder met uh, Dioro. En hebben het over Ballard. En ja, je kent hem vast nog wel. En dat allemaal hier op 106.9, 104.5 op de kabel, DHB plus 5C. TV Krant hier in Zandvoort. En natuurlijk cfm-live.nl kunt u meekijken en luisteren natuurlijk. En tot 1 uur tot de klokjes van 6, uh, 7 uur. en ZFM Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. We gaan verder met eh, Leonard Cohen. En je hoort hem al. Dance me to the, to the end of love. To the night of waywax. Nou, nou, dat ken ik helemaal niet. Af en toe ben ik ook wel eens de weg kwijt. Kom niet door de warmte dit keer. with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of and dance me to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. dance me very long. We're both of us beneath our love, we're both of us above. And dancing to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. dance me to the children who are asking to be born. Dance me through the curtains that our kisses have outworn. Raise a tent of shelter now, though every thread is torn. And dance me to the end of to the end of it all. Zo was het. En eh, ja, ja, hou er in ieder geval nog stevig vast. Want daar gaat dit nummer over. Jimmy Kunz. En hou me nog even stevig vast. CFM. Entertainment for you. Tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Ik zou zeggen welkom. En blijf erbij. Want na mij krijgen we natuurlijk de Euro Breakdown met Mike. Ik ben hier nu bij je. Misschien voor de laatste keer. Wat wij ook proberen, het gaat tussen ons niet meer. Stoppen lijkt zo simpel, maar je voelt allebei de pijn. Als het toch steeds fout gaat, laat het dan maar over zijn. Hou me nog even stevig vast, voordat je Dus niet. We hadden mooie jaren, die gingen veel te snel voorbij. Ze zeggen tijd heelt alle wonden, maar dat geldt niet meer voor mij. Jij raakt mij van binnen, dat was al snel in het begin. Jij kreeg een kijkje in mijn ziel Jij kwam tot binnenin Hou me nog even stevig vast Voordat je mij laat gaan Hou mijn armen om je lichaam Druk je dicht tegen me aan Mijn hart al is gebroken Oh en het doet me veel verdriet Maar samen Lukt ons niet Samen lukt ons niet. Hou me nog even stevig vast. Eh, Jimmy Kunst was dit hier bij ZFM Entertainer for You. En eh, ja, we gaan eventjes eh, terug in de tijd. In de jaren 70. tenminste, nog, nog ietsje verder terug eigenlijk. Ask Me en Elvis Presley. Ask me if I wanted to caress you. And I I'm longing to possess you. I'll answer yes. Now that we're together, I could hold you close forever, and I swear that I would never let you go. There's no question that I care Love me, darling, just be mine completely. And there's nothing I won't do if you just. swear that I would never let you go. There's no question that I care more than you know. Love me, darling, just be mine completely. And there's nothing I won't do if you just have. Dat waren heerlijke klanken van Elvis Presley en Ask Me. We gaan verder met uh, Carly Rae Jepsen en Tonight I Getting Over You. Heeft dat toch een lekkere plaat. Carly Ray Jepsen. Tonight I'm getting over you. En dat hier bij CFM. Entertainment for you. En we gaan natuurlijk een lekker plaatje draaien. Voor mijn wederhelft. Mijn vrouwtje Zelka. Deze is voor jou. Halit Beslic. En ja, Tamanje. še A i ovo sreće Taman, taman, taman Moja ruka oko tvoga struka Hela bude I ovaj ritam da se mene pita Taman, taman, taman Da pokrene život kraj tebe Taman je, taman je Sve je jasno kao noć i dan Da sa tobom uživam Sve što radiš labude Taman je, taman je teče i vino što teče Taman, taman, taman Sutra neka bude kako bude Hej, la bude I ovaj ritam da se mene pita Taman, taman, taman je Da pokrene Samo život kraj tebe Taman je, taman je Sve je jasno kao noć i dan Da sa tobom uživam Sve što radiš labude Taman je, taman je sve što radiš slabo bude Taman je, taman je Sve što radiš slabo bude Taman je, taman je Zo, dat was hij dan, Halit Weslits en uh, eh, Tamanje. En dat allemaal voor mijn wederhelft, ja. Zo, deze was eh, voor jou. En ja, ik heb nog een eh, verzoekplaatje. Deze is afkomstig van, eh, van Debbie. En ja, uit Brunsum. En ja, jij zit mee te luisteren. Jij wilde een plaatje horen van Leroy, de, of, Leroy en de Witten. En ja, voor altijd. Nou, ik heb hem gevonden hoor. Komt-ie. dag van mijn leven is vol van geluk met jou. Jij mooie vrouw, waar ik zo van hou. Iedere dag straal jij weer als de prachtigste zonneschijn. Je En Never and Never. Alleen deze ja, heette voor altijd. En ja, ik ga nog een, eh, tenslotte een plaatje draaien. Het is haast 7 uur. En die is eh, van Westlife en eh, Solid En bij deze neem ik alvast afscheid van u. Ik zou zeggen in ieder geval bedankt voor het luisteren, bedankt voor het kijken. blijf lekker luisteren natuurlijk. Na mij de Euro Breakdown met Mike. Dus eh, blijf er zeker bij. Weer heerlijke muziek van de Europese top 40. Ik zou zeggen, u weer bedankt.